Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen het coronanoodpakket voor bedrijven. Dat bleek aan het einde van de algemene politieke beschouwingen... over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Linkse oppositiepartijen hopen nog wel op enkele aanpassingen. Ze willen bijvoorbeeld een werkgarantie voor werknemers... die vanwege de coronacrisis worden ontslagen. In het debat ging het ook opnieuw over meer salaris voor zorgmedewerkers... Daar wordt dinsdag hoofdelijk over gestemd. Dan is er ook een Kamerdebat over de coronacrisis. Ook medewerkers in de kinderopvang moeten voorrang krijgen bij het afnemen van een coronatest. Dat vindt de Tweede Kamer. Het kabinet wil alleen voorrang geven aan leraren en zorgmedewerkers. De GGD's zien zo'n voorrangsregeling niet zitten, staat in een uitgelekte brief die in handen is van Trouw. Wereldwijd zijn nu 30 miljoen coronabesmettingen vastgesteld... sinds het begin van de coronacrisis. Dat is af te lezen uit de database van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. De meeste besmettingen zijn in de Verenigde Staten vastgesteld. Daarna volgt India. Het wereldwijde dodental komt inmiddels in de buurt van het miljoen. Tennister Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Roland Garros... omdat ze te, te veel last heeft van haar linker hamstring... Nog geen week geleden won Osaka de US Open. Daar was al te zien dat haar hamstring was ingetaped. De 22-jarige tennister zegt dat ze door haar blessure niet genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden op Roland Garros. Dat toernooi begint op 27 september. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Parijs... mogen er veel minder fans op de tribune zitten dan eerder was bekendgemaakt. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.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 Stasera la luna, la luna, ci porterà fortuna, la luna, la luna. Stasera la luna, la luna, ci porterà fortuna, la luna, la luna, ci porterà can say I've serio, hay que ver mañana si somos novios o somos ganas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe.